Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Strijders van IS hebben in Syrië delen van de stad Palmyra veroverd. Dat zeggen Syriërs in ballingschap. In Palmyra liggen ook eeuwenoude ruïnes die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan. Gevreesd wordt dat IS de ruïnes vernielt. In andere steden in Irak en Syrië hebben strijders onder meer beelden kapotgeslagen. Ze vinden die beelden attributen van afgoderij. IS verkoopt ook eeuwenoude kunst om de strijd te financieren. De Algemene Rekenkamer gaat onderzoek doen naar de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank met het uitbetalen van persoonsgebonden budgetten. De invoering van het nieuwe systeem voor de PGB's is niet zorgvuldig verlopen. De voorbereiding was niet goed, zegt president Stuiveling van de Rekenkamer. Ze wint dat niet alleen het ministerie van Volksgezondheid... onder leiding van staatssecretaris Van Rijn steken laat vervallen... maar het ministerie van Sociale Zaken en de SVB zelf deden dat volgens haar ook. D66-Kamerlid Schouw verlaat de politiek. Hij wordt per 1 augustus algemeen directeur van NePharma, de brancheorganisatie voor de farmaceutische industrie. Schouw zit zo'n vijf jaar in de Tweede Kamer. Hij houdt zich vooral bezig met justitie en binnenlandse zaken. Hij was onder meer de initiatiefnemer van de wet die een eind maakt aan de weigerambtenaar. Partijleider Pechtold vindt het begrijpelijk dat Schouw vertrekt. Hij spreekt van een zeer ervaren en veelzijdig politicus die van onschatbare waarde is voor D66. Kardinaal Eijk zegt dat Tweede Pinksterdag als feestdag kan verdwijnen. In plaats daarvan zou 4 of 5 mei een nationale vrije dag kunnen worden, zei Eijk bij BNR. Nationaal Comité 4 en 5 mei pleit er al langer voor dat Bevrijdingsdag een vrije dag wordt. Volgens het comité krijgt die dag meer betekenis als iedereen vrij is. Het weer vooral in het oosten nog enkele buien met kans op hagel en onweer. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht alleen in het noordoosten nog een bui. Verder droog en dan koelt het af tot 6 graden. Morgen in het westen zon, verder landinwaarts weer wat stapelwolken. En lokaal een bui, dan wordt het 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Laren en Inbrugge 5 kilometer. A13 daarna Rotterdam tussen Delft-Noord en de afrit Berkel en Roderijs 7 kilometer. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer. De N44 Wassenaar Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer.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 is she needing? Another side of a man me. Looking at the last three years like I did. I could never see us ending like this. Seeing your face no more, my pillow. It's a scene never happened to me.